Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge mensen mogen definitief niet stemmen per post. Ook niet als ze een kwetsbare gezondheid hebben, heeft de rechter bepaald. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart hoeven 70-plussers hun huis niet uit. Zij mogen een briefstem uitbrengen. Jonge mensen moeten wel naar het stembureau. De Partij voor de Dieren vond dat oneerlijk en stapte naar de rechter. Maar die zegt dat er voor jonge mensen genoeg geregeld is om veilig te stemmen. Ze zijn de verkiezingen uitgespreid over drie dagen. Ze zijn op 15, 16 en 17 maart. In het gerechtshof wordt nu besproken of de avondklokwet wel goed in elkaar zit. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft het kabinet vast een plan B bedacht. Met de spoedwet willen ze de avondklok behouden. Later vandaag wordt daarover gestemd. Als de spoedwet erdoor komt, moet je voorlopig gewoon na 9 uur s'avonds binnen blijven. Minister Hoekstra heeft spijt dat hij gisteren een paar rondjes heeft geschaatst in Tialf. Hij zette er een foto van op Twitter. Dat vonden sommige mensen niet oké, want vanwege corona is de ijshal dicht voor gewone schaatsers. Hoekstra zelf zegt nu dat hij het niet had moeten doen. En twee vrouwen in Florida gingen wel heel ver voor een coronavaccinatie. Ze kwamen naar de prikplek verkleed als bejaarden. Compleet met van die oma-hoedjes, handschoenen en een bril. Bij de Amerikaanse GGD konden ze het bijna niet geloven. So yesterday we realized a couple of young ladies can dress up as grannies uh, to get vaccinated for the Opvallend genoeg kwamen de nepoudjes dus hun tweede coronaprik halen. Nummer 1 was ze wel gelukt. De vrouwen vielen door de man toen ze hun paspoort moesten laten zien. Het weer behoorlijk wat zon vandaag. Het is ongeveer 10 graden. Dit weekend gaat de temperatuur omhoog. Zondag een graad of 16.